Eerder gingen er vanuit Nederland ook al militaire spullen naar Oekraïne, waaronder 200 raketten. Ondertussen vertrekken een heleboel Oekraïners uit hun land. De Europese Unie komt nu met een speciale regeling voor hen. Die regeling bestaat al een tijdje, maar is nog nooit gebruikt, zegt correspondent Kisha Hekster. Met deze regeling kunnen al die Oekraïners een speciale status krijgen, een verblijfstatus ook, een beschermende status. Daarmee kunnen ze ook recht krijgen, bijvoorbeeld op huisvesting, op sociale voorzieningen, om te werken en op onderwijs ook. Als mensen van deze regeling gebruik maken, hoeven ze ook niet in een asielprocedure. Er komen al vluchtelingen aan in Nederland. Zij worden door het hele land opgevangen, zo ook in Zaandam in Noord-Holland. Het raakt je persoonlijk natuurlijk ook. Ik, ik, ik heb vanochtend de, die eh, groep nu gesproken en een bos bloemen mogen geven namens ons allemaal. Dat is heel emotioneel. Mensen staan in tranen, zijn ten einde raad. Eh, en ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij eh, om deze mensen heen staan. Er zouden nu in totaal zo'n 250 vluchtelingen in Nederland zijn. In Horst in Limburg wordt nu een stille tocht gelopen voor Guus. De jongen die tijdens carnaval om het leven kwam bij een steekpartij. De jongen van 21 probeerde maandagavond een ruzie te sussen, maar dat liep uit de hand. De verdachte van 19 zit nog vast. Hij wordt verdacht van doodslag een man en een vrouw die medewerkers van de GGD in het Limburgse Heerlen hebben bedreigd en mishandeld... hebben van de rechter werkstraffen tot 80 uur gekregen. De twee liepen vorige maand twee priklocaties van de GGD binnen. Ze vielen medewerkers daar lastig, deelden klappen uit... en zeiden dat ze schuldig aan moord zijn vanwege het gebruik van coronavaccins. Het weer. Vanavond en vannacht kan het een graadje vriezen. Morgen opnieuw lekker zonnig. Wel iets meer wind. Het wordt een graadje of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De afgesloten spitsstrook op de A7 bij Purmerend veroorzaakt nog steeds files, alhoewel de drukte wel geleidelijk aan afneemt. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord naar Zaanstad voor Knopend Koenplein 7 kilometer met daar een kwartier oponthoud. Op de A10 West richting Zaanstad 5 kilometer met daar een kwartier vertraging voor Knopend Koenplein. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein Langzaam rijden over 10 kilometer.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 Daar staat er nog een eh, speech van John F. Kennedy op. Die versie die is afgelopen zaterdag toch even gedraaid. niet bij ons, maar bij de kornuiten van Radio Compelle bij Zwaardvis. van Willem de Waard en consorten. Die begonnen met dit nummer. En daar lieten ze toch heel duidelijk ook meteen die speech van John F. Kennedy horen in het nummer van Alaska Plea for Peace. Ehm, ja, daar hoef ik weer eh, verder weinig over eh, los eh, te laten. Dat lijkt mij wel duidelijk. welkom bij deze alternatieve FM op 3 maart 2022. En bij het uitspreken van de datum 3 maart 2022 gaan wij ook nog een beetje terug in de tijd. En dat heeft alles eh, te maken met een dame die ooit in 2008 eh, de Grote Prijs van Nederland eh, wist te winnen in de categorie Songwriters. En in 2012 was ook dit jaar, tien jaar geleden, dat ze haar album uitbracht. Maar die viert haar verjaardag. En ik heb het over Fabiana Dammers. The Lighthouse. Het nummer wat in 2013 is opgenomen in... Ik dacht de pletterij in Haarlem. dark out ik zei het al, Fabian de Dammers uh, verjaardag vandaag 37 eh, geworden. Er komt straks nog een nummer en in het derde uur nog een nummer. Dus alles omdat deze dame hier het programma een beetje vooruit heeft geholpen. Vanaf 2010 is dat een beetje het geval geweest tot en met een beetje 2013. En daarna is het wat, wat anders geworden met Fabiana Dammers. Is een beetje een andere richting ook ingeslagen muzikaal gezien. Eh, dat heeft alles eh, te maken met haar Italiaanse wortels. Eh, en ze is ook ja, afgestudeerd, geloof ik, ehm, iets met Italiaanse literatuur. Dat is in ieder geval wat, wat me bijstaat. deze man is bezig met een EP. En als alles goed gaat, laten we dat ook maar eventjes per dag bekijken. Want ja, in deze tijden weten we het ook maar niet. is Jacob D. Edward 24 maart te gast bij ons. En dus eh, is het eigenlijk eh, een beetje een jaarlijks eh, terugkerend ritueel. Hij in maart en Paul Bond ergens in november. Dit is het eerste nummer waar hij mee doorbrak. Flirts with bluebird should fly low. So the ship without a sail could sail to sea again. And the wind was surely sing with him. It seems that you have grown so grown tired of the sea of old recurring themes.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 Life is just a wheel that keeps on turning until it finds. wijs zal zij dit zaterdag, eh, als alles het een beetje mooi weer is, eh, laten horen, dit, eh, dit nummer, bij een wandeling. En dan kun je dus eigenlijk zien wat het allemaal inhoudt als we een beetje zuiniger zijn op het beetje wat we hebben. Uh, Hanneke Laura met een nummer Turn the Tide. Ik heb het uh, al aangekaart met er een aantal weken terug. En het zat toen ergens in een blokje van drie. Kan ik me nog herinneren, want eh, dat waren allemaal nummers die gerelateerd waren aan moeder natuur. Want dit eh, nummer gaat erover. Eh, daarvoor hoorde je trouwens Jacob de Edward 24 maart. En dat kun je alvast noteren. Dat is vandaag of drie weken. Dan komt hij weer komen, komt hij spelen. Ehm, dat is dan ook eh, eh, ja, iets, iets eh, leuks om naar uit te kijken. En bovendien, Jacob D. Edward is bezig met nieuw materiaal. En bovendien gaan we nog even verder met het hele verhaal... wat wij allemaal aan het doen zijn met onze website. Want er staat ook het een en ander op. want 10 maart dat is volgende week. Volgende week donderdag. Dan eh, gaat eh, Danny Ginnen eindelijk zijn ehm, album presenteren in het uh, patronaat. Now is the Time heet het, dat album. En dat, dat heeft te maken met het uitstellen van de verscherpte coronamaatregelen in november van het afgelopen jaar. En dat gaat hij nu probeerde dus echt uit eh, te voeren. Eh, daarbij zit ook een single. Ehm, dat is uh, The End. Die staat trouwens ook op, op dat album. En wellicht zal Danny dit ook laten horen. Ik denk het haast wel. Want het is ook een, een goede single op datzelfde album. The End van Danny Ginnen. Razend langs elkaar alsof ze altijd maar haastig. Vreemd hoe de regen hier telkens weer valt. En hoe de zon er vaak niet is overdag. Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar. G goede dag en goedenavond. De wereld wiebelt als je alles door lijkt te gaan. Terwijl dat was eh, Kafka, want die hadden het eh, uitgebracht. Eh, De Wereld Wiebelt is trouwens een Nederlandstalige single van ze. Normaal gesproken hebben ze dat in het Engels, maar ehm, toch dit gedaan. En daarvoor hoorde je Danny Ginnen met The End. Op onze website www.altfm.nl is het bericht te lezen over het op handen zijnde release concert of release optreden van... Ehm, Danny Ginnen, eh, de single The End, die hebben we gedraaid. Maar eh, dat hoort eh, natuurlijk bij iets wat bij een album hoort. En dat album, dat heet Now is the Time. Dat is het album wat, waar het op te vinden is. En dat doet hij dus 10 maart in het patronaat. Goed, we gaan weer even vrolijk verder. Want we hebben, vorige week hadden we hier iemand in de studio die live zat te spelen. Of ja, hij zat ook echt te spelen. Sven Ros een van eh, de nummers eh, die hij eh, liet horen was dit hele mooie nummer. The Heartbreak Bird. Last year I met the heartbreak bird He said, I see that you've been hurt, hurt, hurt Like he knew about the fight How she left me in the night How I lost the love of my life He said, I try to stay alert I look through windows round the earth, earth, earth If you've got a broken wing you can entrust me anything. I will try my best to bring in the spring. He said, Hearts can be breaking, and breaking can be hard. So I always try to help someone if someone falls apart. He became my tiny friend Every morning half past ten Ten, ten He sang me good advice On Mondays even twice He made me open up my eyes To new light He said hearts can be breaking And breaking can be hard so I always try to help someone if someone falls apart. Thinking about the heartbreak bird. How he helps others feeling hurt, hurt, hurt. Our friendship remains short, but that's what he aimed for. I don't need him like before anymore. Now I know hearts can be breaking, and breaking can be hard. But the heartbreak bird helped me make a fresh and brand new start. give you my number, but I wanna take it slow in the morning. Gotta put you on hold. I like the attention, but I ain't put it on the show in the morning. Take all the time I need. Can feel your eyes staring, baby, staring at your screen in the morning. The morning, morning. You thought this would be easy. Well, you never took a chance on me. You thought this would be easy. Well, you never met a woman like me. Get ready for some teasing before releasing. I ain't leaving, or should I go? You thought this would be easy. Well, you never met a woman like me. Champagne on the floor. And my dress is in white. Drank a lot of good stuff before you came my way. You waited for me. Great light let you my way. Couldn't hold it any longer. You hopped on that plane you stood before me. And honey, I ain't playing. Bring it to the table before I change my way. You stood before me. I ain't sorry. Don't worry. van eh, deze dame die we al een tijdje op eh, de korrel hebben. Singa, want eh, haar EP die is vorige week verschenen. Dat, dat heette Resonate. En dat hadden we behandeld in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Waar we elke maand een van de, ja, eigenlijk alleen maar de Noord-Hollandse releases laten horen. En deze Eva van Leeuwenhoek, die schuilt achter deze singa is een van de mensen die eh, hier muziek maakt in deze provincie. En dat eh, heeft ze dus eh, nu laten horen met, met dit nummer, wat op die EP terug te vinden is. Sven Rost heeft dat ook gedaan. Er was ook de aanleiding om hem natuurlijk te vragen, omdat hij net die EP had uitgebracht. En The Heartbreak Bird was een van de nummers die daarop stond. Ehm, eh, normaal gesproken doe ik op eh, dinsdag eh, samen met een, met een aantal uh, lieden op de dinsdagmorgen een programma hier bij dit radiostation ZFM Zandvoort. Dan heet het het Japi K-nummer. Maar wij zeggen dan op de dinsdagmorgen kutnummer. Maar goed, Ehm, maar dat moeten wij dan schertsend eh, behandelen. Want eh, in de regel eh, moet ik dan nog eigenlijk komen van... van jongens, dit is ook muziek. En deze man heeft daar in dat rubriekje in gezeten. En als je het hoort, dan denk je... het is Michael McDonald in een Eagles jasje. Maar komt toch echt uit Nederland. Lo van Gorp en Fisher King. Makes me think what you were like back in the day Nothing that you couldn't do Left nothing undecided Making sure that you would win in every look looks like me. Sick and tired that the times ain't a changing here. Cause this is where the pressure meets and it chases me down these Oxford streets. Try not to look back, but then you go and shout at me. That I'm worthless, or lucky, a lot of my kind. Wait till they find you, a matter of time. me as the next man can be. So I keep on proving decisions were made accordingly. Cause you always made me jealous, and you always made me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, I want you made me feel. I want to stay, but I like us girls who go out and refute that claim. Desire all, well let me in. It gives me hope, but nowhere to begin. Entertaining that you don't care at all. Could you maybe leave it to make me feel fine? Value my word, perhaps feel satisfied. Constant repeating to sit myself down, but don't fall behind. See my reflection in ceiling so high like shatter or last till I die. You think I owe you, but please don't go wasting my time. Cause you always make me jealous, and you always make me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, I want you to make me feel me jealous And you always make me think That I am not deserving of the places I'm meant to be Oh, I want you make me feel good About the things I achieve Except the things that the only person that brings me down is me In het Echi heet ze eh, Emily Mekel, maar voor de mensen waar, eh, wie ze naar buiten treedt, heet het Man eh, Mazel. Old Habit. En daarvoor hoorde je Lovengorp met eh, Fisher King. En dat uh, lijkt een beetje toch echt op, eh, nou laten we zeggen, Michael McDonald. Daar doet zijn stem een beetje aan denken. En er zit ook een twistje van de Eagles in. Goed, we hebben in Zandvoort eh, nu ook eh, een hip-hop tweetal. Ja, dat heb ik je vorige week al eh, laten horen. Eigenlijk hebben we, hebben we dat vorige week een beetje laten horen met een nieuwe single. En we doen dat even in een Zandvoorts blokje van drie. Want we hebben meer muzikanten dan alleen Siggy en Dins. Daarachter Wendy Moore en daarachter Ruud Houweling. Ik ben met Siggy en met Bims. Wat zegt dat? Soldatenwerk. Akt Fazi. Rij je mee of rij niet, ik laat je zelf kiezen Ik ben gekomen voor de seks, ik wil niet gaan genieten Ik wil niet tellen, beter geeft u me wat vaste brieven Maak het aantal meters, kijk eens hoe we op de straten skiën Maar die weet, ik ben geen praten, niet meer lastig vallen Maak je niet druk, ik check je later, ben weg van de valk Even bijkomen, van de spanning in mijn lijf Ik denk van, jij bent toch met mij, maar wat doe jij als van erachter vallen Op banlieue is gaan mensen op Mijn vinger op der assen glijdt, ik zweer de vissen leuk Doe hier anders, Louis Vies, voor mijn vijf, ze wordt nerveus Ze praten dingen achter mij, maar zegt die dingen voor mijn mijn neus, yo Beetje scheef, ze kijken mij van jij bent echt gek Maar bitch, van mama serum, misschien catch ik nog een lapdance Zet hem in S, ik voel me Ellens in die ketten Je ziet me met mijn mensen, kom maar hun als je de lef hebt, Ik ben nog steeds op zoek, al die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek Vier mijn jongen, die zit lokt, daar in de groep ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de zit, dan krijg je geen bezoek Prima jongen, die zit locked up daar in de groep Yeah, yeah ben om mezelf, wil geen aandacht trek. We lopen telkens achter feiten, nu we vaker rennen. Je kent de odds van deze lijf, daar hoef geen kaarten trek. Ja, die money bracht me zeker ook op rare plek. Even langs bij Bloesem voor een kappen en een taartje. Pak vanaf het stek, het geeft me kriebels, stop op stoppenbaardje. Met Ziggy naast me, blijf maar zeggen dat we op gaan blazen. Feeling van succes, dat maakt mijn junkie net toch ook verslaafd. Onderaan het bord, nu naar de top, want we scoren aardig. Hoor die waggy piepen op het dash, ik moet mijn gordel dragen. Zou je eigen lastig, ga die tas niet voor je dragen, blijf maar weg. Met je neppe je back en al die rode praatjes. Niet eens sportief, ze vind me sexy in mijn onderarmen. Kijken we die vatten nu weer met je op die body warm. In de stad en straks ben ik weer een paar koppen aan. Maar door naar afterparty, die cognac die houdt mijn body warm. Ik ben nog steeds op zoek, hou die rondjes in de wijk en dan maak ik me moe. Zit je even in de shit, dan krijg je geen bezoek. Vriend mijn jongen, die zit lokt, daar in de groep. Ik ben nog steeds op zoek Al die rondjes in de wijk en dat maakt me moe Zit je even in de ziekte, krijg je geen bezoek Vier mijn jongen die zit locked up daar in de groep answer. empty. Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch, but I know yours is not. Used to be sober, but you took your shots, and you know. from you in our breathing spacesuits, spinning round on a giant rock floating in nothingness to watch it cast its shadow into This is why we're here. This is why we're here. Wat ik me nog eh, kan herinneren van eh, dit eh, verhaal was dat hier op een gegeven moment Ruud Houweling zat en dit nummer speelde. En dat wij na 2,5 minuut toch wel enigszins wat rode handen hadden gekregen... van die handklep eh, Why We're Here van eh, Ruud Hameling. Daarvoor Wendy Moore en daarvoor je in Dins. En dat zijn allemaal mensen die hier iets eh, met dit dorp te maken hebben. of ze hebben er gewoond of wonen er nog steeds. Dat geldt zeker voor drie personen in dit eh, geval. Voor Siggy en Dienst, want die eh, wonen nog steeds in Zandvoort. En ook Ruud Houding. Van Winnie Mortimer ben ik het nog niet helemaal zeker. Dus duikt af en toe nog wel eens op in Zandvoort. Maar ehm, we tellen er even voor het gemak mee. Omdat ze toch regelmatig hier is. Kijk, dat is altijd leuk. de gast van vanavond komt binnenlopen. Dat is, dat is altijd heel fijn. Daar is die. Melle, die gaan we straks nog eventjes het een en ander eh, vragen. Eh, enigszins een beetje verlaat, maar dat eh, mag de pret denk ik niet drukken. Dus dat komt wel goed. Maar we hebben nog één nummer. En dat is ook deze week bij mij op de mailbox beland. En dat is de nieuwe van de New Shining.